uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal kabinet komt met een alternatief voor de omstreden zorgwet van minister Schippers. Dat melden bronnen aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws. Om het probleem van de vrije artsenkeuze op te lossen... zou afgesproken zijn dat de budgetpolis niet doorgaat. In plaats daarvan kunnen mensen korting krijgen op het eigen risico... als ze naar een zorgaanbieder gaan waarmee hun verzekering een contract heeft. In Athene hebben duizenden Grieken gedemonstreerd tegen de Europese Centrale Bank, de ECB. Ze betuigden steun aan de Griekse regering. De ECB maakte gisteren bekend dat de geldkraan naar Griekenland volgende week verder wordt dichtgedraaid. Ook in Thessaloniki in het noorden van Griekenland gingen mensen de straat op. Ze hadden spandoeken bij zich met de leus nee tegen chantage door de ECB. Jordanië heeft met tientallen gevechtsvliegtuigen doelen gebombardeerd van islamitische staat. Het is een wraakactie voor het levend verbranden van een gevangen Jordaanse piloot. Het is niet duidelijk of er doelen in Irak of Syrië zijn aangevallen. Jordanië doet sinds september vorig jaar mee aan de coalitie tegen IS. Tot nu toe zou Jordanië alleen doelen in Syrië hebben bestookt. De oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en de SGP willen dat de bouw van een grote moskee in Gouda voorlopig niet doorgaat. Ze willen eerst zeker weten dat de moskee niet wordt betaald door extremistische moslims. In Gouda is veel verzet tegen de komst van de moskee. In de eredivisie heeft Ajax opnieuw verloren. In Amsterdam werd het 1-0 voor AZ. Het enige doelpunt viel een kwartier voor tijd en werd gemaakt door Aaron Johansson. Ajax houdt nu 12 punten achterstand op koploper PSV. Vanavond werd ook Heracles tegen Groningen gespeeld en die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar min 1 tot min 5 graden. Morgen overdag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 0 tot 3 graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder aan.